Ze verzetten zich tegen de inzamelcampagne Plastic Hero, waarbij elk huishouden een speciale zak krijgt voor plastic afval. Volgens de Limburgse gemeente is het achteraf scheiden door een machine efficiënter en goedkoper. De bezuinigingen waar gemeenten voor staan spelen in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen nauwelijks een rol. Dat blijkt uit een rondgang van NOS-net, waar lokale politici via internet hun ervaringen met de NOS delen. De gemeenten krijgen de komende jaren minder geld uit Den Haag en ook de belastingopbrengsten vallen tegen. Maar de meeste lokale politieke partijen leggen in hun partijprogramma niet uit hoe ze de gaten in de begroting willen dichten. Minister Kramer duldt geen fouten meer van klimaatonderzoekers. Dat heeft ze gezegd tegen wetenschappers die het jaarlijkse rapport De Staat van het Klimaat hebben geschreven. De laatste tijd zijn er onjuistheden ontdekt in verschillende internationale klimaatonderzoeken. Vrij Nederland onthult deze week een nieuwe fout. In een VN-rapport uit 2007 staat dat Nederland voor meer dan de helft onder de zeespiegel ligt... terwijl het in werkelijkheid om een veel kleiner gedeelte gaat, ongeveer een vijfde. President Obama zegt dat hij China op handelsgebied veel harder gaat aanpakken. Hij gaat China flink onder druk zetten om zijn markten open te stellen voor buitenlandse bedrijven harde woorden komen op het moment dat de relatie tussen de VS en China op een dieptepunt is. China is woedend op dat Obama de Dalai Lama wil ontmoeten voor, en voor miljarden dollars wapens wil verkopen aan Taiwan. De amerikaanse europese ruimtemissie Cassini-Huygens is opnieuw verlengd. De ruimtesonde zal nu zeker tot en met 2017 onderzoek doen aan de planeet Saturnus. De missie zou oorspronkelijk eind 2008 eindigen, maar omdat er nog steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan willen de wetenschappers doorgaan. De komende jaren richten ze zich op de seizoenen van Saturnus. Het weer, af en toe regen, maar in het noordoosten ook sneeuw en mogelijk ijzel met kans op gladheid. Minima rond het vriespunt. Overdag is het bewolkt en droog.